11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht gaat patiënten die binnenkomen op de spoedeisende hulp zo snel mogelijk thuis of in een zorginstelling verzorgen. In het ziekenhuis liggen steeds meer ouderen die wel zorg nodig hebben, maar geen medische behandeling. Hierdoor raken de bedden onnodig bezet. Het is een proef van een jaar. Tijdens de proef wordt op de spoedeisende hulp direct gekeken naar wat een patiënt op langere termijn nodig heeft. Dat kan een plek in het ziekenhuis zijn, maar het kan ook zo zijn dat de verpleegkundige direct een zorginstelling zoekt waar de patiënt kan worden opgenomen. In China is het jaarlijkse volkscongres begonnen. Op het congres, waar 3000 delegatieleden bijeen zijn, worden hervormingen aangekondigd en nieuwe ministers benoemd. President Xi Jinping begint nu aan zijn tweede termijn van vijf jaar. Er ligt een voorstel voor een grondwetswijziging om het maximum van twee termijnen los te laten. Als dat voorstel wordt aangenomen zou Xi Jinping voor de rest van zijn leven president van China kunnen blijven. Over het algemeen worden voorstellen gewoon aangenomen op het Volkscongres, maar naar verluid zijn er voor dit voorstel ook tegenstanders. Met iets meer dan de helft van de stemmen geteld in Italië lijkt het lastig te worden om een coalitie te vormen. De populistische Vijf Sterrenbeweging lijkt de grootste partij te worden, maar ook de centrumrechtse alliantie heeft flink gewonnen. Niet dankzij Berlusconi's Forza Italia, maar vooral doordat anti-immigratiepartij Lega ongeveer 18% van de stemmen krijgt. De regerende Sociaal-Democratische Partij heeft zoals verwacht flink verloren. De definitieve uitslag van de Italiaanse verkiezingen wordt later vandaag verwacht. Het weer vandaag zo goed als droog, wolkenvelden en af en toe zon en het wordt 8 tot 11 graden. Morgen weinig verandering, vanaf woensdag meer kans op buien.